Twee uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De politie heeft nooit geoefend wat er moet gebeuren als alarmnummer 112 urenlang onbereikbaar is, zoals vorige week maandag het geval was. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat er vanuit werd gegaan dat de kans op zo'n grote storing heel klein was, omdat KPN allemaal back systemen heeft. Grapperhaus heeft de politie de opdracht gegeven om voortaan wel een 112-storing te oefenen. Twee verdachten van betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van de Telegraaf in juni vorig jaar zijn volgens het Openbaar Ministerie ook betrokken bij twee liquidaties. Dat bleek vanmorgen tijdens een proforma-zitting over de aanslag. Volgens het OM staan de twee verdachten aan het hoofd van een organisatie die snelle auto's steelt en aan criminelen levert. Die werden onder meer gebruikt bij liquidaties in Amsterdam en Zoetermeer. De anticonceptiepil komt niet terug in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Vanavond stemt de Tweede Kamer over een voorstel van de PvdA... maar nu is al duidelijk dat er geen meerderheid voor is. Het kabinet en de regeringspartijen vinden dat vrouwen boven de 21 zelf moeten betalen voor de pil. Dat is ongeveer 50 euro per jaar. Onder de 18 wordt het wel vergoed, tussen 18 en 21 valt het onder het eigen risico. Een supertanker met ruwe olie die vermoedelijk onderweg was naar Syrië... is vanochtend tegengehouden bij Gibraltar. De Grace 1 was op 17 april in Iran. In plaats van de kortste route door het Suezkanaal te nemen... voer het schip via Kaap de Goede Hoop naar Europa. De Europese Unie stelde in 2011 economische sancties in tegen Syrië. Sindsdien mag er geen olie meer worden verkocht, worden aan de regering Assad. Ook tegen Iran lopen sancties. Het weer flink wat zon, maar vooral in het noorden meer bewolking. Aan zee wordt het 8, 19 graden, in het zuidoosten lokaal 24.